Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Leerlingen van het VMBO Maastricht en hun ouders hebben met woede en ongeloof gereageerd op het nieuws dat ze geen diploma krijgen. De leerlingen hadden nog niet al hun vakken afgerond en hadden in mei helemaal geen eindexamen mogen doen. In totaal zijn de examens van 354 leerlingen ongeldig verklaard. De eindexamenkandidaten zijn vanavond bijgepraat. Meerdere ouders hebben een advocaat in de arm genomen. Volgens een paar ouders had de onderwijsinspectie al op de hoogte kunnen zijn van de problemen op de scholengemeenschap, omdat zij eerder al klachten hadden ingediend. Na Italië heeft nu ook Malta het schip van hulporganisatie Lifeline geweigerd. Op het schip zitten 224 migranten die eergisteren bij Libië uit zee zijn gehaald. Het schip ligt nu net buiten de territoriale wateren van Malta. De situatie met de Lifeline lijkt op de weigering van het migrantenschip Aquarius dat na veel gesteggel door mocht varen naar Spanje. De problemen op de Middellandse Zee zijn aanleiding voor een informele Europese top aanstaande zondag in Brussel. Almere, Zeist, Zoetermeer en Zwaag zijn teleurgesteld dat de gevangenissen in hun gemeente sluiten. Zo noemt de burgemeester van Almere de sluiting slecht voor de werkgelegenheid in de regio. De vier gevangenissen moeten dicht omdat door een daling van de criminaliteit veel cellen al jaren leeg staan. Het personeel is vanmiddag al op de hoogte gebracht er zouden geen gedwongen ontslagen vallen. De werknemers worden zoveel mogelijk overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 2-1 gewonnen van Servië. In dezelfde pool won Brazilië met 2-0 van Costa Rica, dat daarmee is uitgeschakeld. Nigeria won eerder vandaag met 2-0 van IJsland. In deze pool is Kroatië al door, dankzij de winst gisteren op Argentinië. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen neemt de wind geleidelijk in kracht af. Het blijft wel bewolkt en in het noorden en oosten kan het weer gaan regenen. Het wordt dan met 18 graden... ZFM, verkeersupdate.